Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne krijgt een lening van 2,75 miljard euro van het Verenigd Koninkrijk. Die lening wordt onder meer gebruikt voor de productie van wapens. Oekraïne kan bevroren Russische tegoeden gebruiken om die lening terug te betalen. De overeenkomst werd ondertekend bij een ontmoeting tussen de Britse premier Starmer en Zelensky. Hij is in Londen voor de Europese veiligheidstop die komende dag plaatsvindt. Regeringsleiders bespreken daar hoe ze de veiligheid van Europa kunnen versterken... omdat Amerikaanse steun niet meer vanzelfsprekend is. Brieven van de Belastingdienst, het UWV, Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties worden te vaak niet bezorgd. Dat zegt de Nationale Ombudsman, die zich daar grote zorgen over maakt. Mensen kunnen daardoor in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat betalingstermijnen daardoor worden gemist. PostNL erkent de problemen en vroeg eerder al om financiële steun van de overheid. De ombudsman benadrukt dat het de verantwoordelijkheid van de overheid blijft dat hun brieven worden bezorgd, ook als PostNL de bezorging uitvoert. Er wordt een grote brand in een discotheek in Leeuwarden. Volgens de brandweer was er niemand meer in het pand. Wel heeft een aantal mensen rook ingeademd. Naastgelegen gebouwen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de vele rook is er een NL-alert verstuurd naar de omgeving. Mogelijk is er asbest vrijgekomen door de brand. Zanger David Johansen is overleden. Hij was vooral bekend van de Amerikaanse band New York Dolls. Een van de eerste punkbands uit de jaren 70. Later ging de zanger ook solo en speelde hij in een aantal films en series. Johansen leed aan kanker, een hersentumor en een gebroken rug. De laatste jaren trad hij al niet meer op. David Johansen was 75 jaar. Het weer op veel plaatsen opklaringen, maar vanuit het noorden op veel plekken nevel of mist.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 Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou.